met het NOS-journaal. Het Rode Kruis start een inzamelingsactie om te voorkomen... dat het coronavirus zich nog verder kan verspreiden. Er is 30 miljoen euro nodig. Dat geld wordt besteed aan voorlichting over hygiëne en handenwassen. En om fabeltjes over het virus tegen te gaan. Het Rode Kruis heeft daarvoor Giro-nummer 7244 geopend. Het coronavirus verspreidt zich vooral in China. Daar zijn ambulances en beschermende kleding nodig... Voor mensen die angstig zijn biedt het Rode Kruis een luisterend oor. In China heeft het virus aan bijna 1700 mensen het leven gekost. Er zijn flink meer meldingen van antisemitisme in Nederland dan vorig jaar. Dat zegt het Centrum Informatie en Documentatie Israël, het CIDI. Er waren 182 meldingen, 85 meer dan in 2018. Antisemitisme op internet is niet meegerekend. Alle officieren van justitie die in Oekraïne aan het MH17-onderzoek werken... zijn uit hun functie ontheven, schrijft NRC. Onder vlag van corruptiebestrijding moeten er honderden officieren van justitie weg. Een van de officieren is op aandringen van Nederland nog wel betrokken bij het onderzoek... maar dan in een andere functie. Volgende maand begint het MH17-proces in Nederland. Een politieinval bij de Australische omroep ABC was niet tegen de regels. Dat heeft een rechter bepaald. Bij de inval vorig jaar werd gezocht naar gelekte overheidsdocumenten. Critici vrezen dat de strenge anti-terrorisme-wetten in het land door politici worden misbruikt. In Noord-Macedonië heeft het parlement zichzelf ontbonden... en komen er vervoegde verkiezingen. Het parlement volgt het voorbeeld van premier Zaev. Die trad vorige maand terug omdat hij toetreding tot de EU niet waar kon maken. EU-commissievoorzitter von der Leyen heeft gezegd... dat de onderhandelingen mogelijk nog voor mei kunnen beginnen. Het weer, de dag begint wisselend bewolkt. Later kan het flink gaan regenen. Ook is er kans op hagel, onweer en zware windstoten. Het wordt een graad of 10. Dit was het NOS Journaal.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 honey a thief, a honey thief, don't get. should be. When mm. love gets in the way, still in the night. I come to steal, You got the sugar to satisfy. I'm the man you can never deny. to come to me.